Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nieuwe wegen aanleggen, dat zit er de komende tijd niet echt in door de stikstofcrisis. Daarom moet er vooral worden ingezet op het opknappen van bestaande wegen. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Dat vindt hij zelf niet ideaal. Dat is natuurlijk geen keuze waarvan ik dacht, hé, dat ga ik nu eens even fijn eh, doen. Dat had ik me ook niet helemaal voorgenomen toen ik, eh, toen ik aantrad. Maar het is wel, ehm, als je zo'n jaar op deze plek zit, eigenlijk de enige realistische keuze die we kunnen maken. Om daarmee ook met al het geld wat we hebben in ieder geval iets goeds te doen voor, eh, voor Nederland. Het geld dat achter de hand werd gehouden om nieuwe wegen aan te leggen... gaat dan nu ook bijna helemaal naar het onderhouden van wegen. Een Amerikaanse journalist die gisteren in Rusland is opgepakt... blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter in Moskou bepaald. De verslaggever van de Wall Street Journal wordt verdacht van spionage. Het is al heel lang niet meer gebeurd dat een buitenlandse journalist... in Rusland is opgepakt, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Voor echt een arrestatie moet je teruggaan eh, toch naar de tijd van, van de Koude Oorlog... in ieder geval tot de, jaren, tot de jaren 80. Wat we wel zien in recente jaren is dat journalisten soms, eh, soms worden uitgewezen, uitgezet... of dat hun accreditatie en hun visum niet worden verlengd, eh, dat soort dingen. Volgens de Russische geheime dienst verzamelde de journalist gevoelige informatie... over wat het Russische leger doet. De Wall Street Journal zegt dat dit niet klopt. Zo'n 30 klimaatactivisten van Extinction Rebellion... houden de aankomsthal van het gemeentehuis in Amsterdam bezet. Ze hebben fietsen neergelegd waaraan ze zich hebben vastgemaakt. En op de deuren van de vergaderzaal hebben ze de tekst... kappen met kolen gespoten. Ze namen ook wat muziekinstrumenten mee. Ze willen dat Amsterdam stopt met het kolentransport in de haven. De activisten zeggen dat ze er tot middernacht mogen blijven zitten. Krijg je nog het weer, af en toe zon, maar het waait ook stevig en er vallen wat buien, vooral in het zuidoosten. Het is 12 graden in Friesland tot 16 in Limburg. Vanavond opklaringen, morgen bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files die nu ontstaan leveren nog niet al te veel vertraging op in Noord-Holland. Uitzondering is de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoek en knooppunt Burgerveen.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 Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen en de transparantie over salarissen moet vergroten. Met de nieuwe wet wordt onder meer het loongeheim verboden. De Europese Unie moet een nieuwe balans vinden in de verhouding met China... zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De betrekkingen tussen de EU en China staan onder druk. Dan het weer, wolken, zon en regen bij 12 tot 16 graden. Ook vanavond kans op regen bij 9 graden.